geen broodje. Je zijn toch niet ziek? Ziek niet, maar ik heb eens dus een verdomde hoofdpijnaanval. Wilt je een pilletje? Pilletjes helpen mij niet. Ook niet een zenuwpilletje? Heb je die ook al bij je? Ik heb altijd van allerlei pilletjes bij me. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zal ik ze even halen? Nee, heus niet. En komen ze daarbij ook nog over die zenuwen te spreken. Nee, Herr Klastrup. Hauptsächlich über die Jahresfeuer. Über die Karte von Professor Seinach? Mhm. Très bon. Ich freue mich schon jetzt darüber. Herr König, darf ich Ihnen Professor Hoffmann vorstellen? Angenehm. Übrigens, Sie haben sehr schön über mein Buch geschrieben. Wirklich. Sehr schön. Weil es ein sehr schönes Buch ist. Äh, vielen Dank. Herr Koning ist der größte Falsifikator Europas. Nur weiß ich noch immer nicht, was das ist. Ja, eine besondere Art von Schwindler. Nein, nein. <laughs> Entschuldigung. Karte wie die des Brotkonsums kann für verschiedene Ziele verwendet werden. Die Grenze zwischen Grobweizenbrot und Roggenbrot kann als Ergebnis der Handelsbeziehungen und damit als Kulturraumgrenze in spätmittelalterlichen Holland angesehen werden. Je älter die Karte, umso besser, aber ihr Alter ist nicht ausschlaggebend. Sogar auf den Verbreitungskarten nach dem Zweiten Weltkrieg findet sich diese Grenze noch, wobei das Verhältnis zwischen den verschiedenen Brotarten sich übrigens völlig geändert hat. In dieser Weise benutzt Seiner die Karte des Jahresfeuer. Sie ist maßgebend für die Arbeiten des europäischen Atlases. Man kann auch die Aufmerksamkeit von der Abgrenzung von Kulturräumen auf die sozialen Unterschiede und die Generationsunterschiede innerhalb der unterschiedlichen Kulturräume verlegen und eventuell mit Hilfe historischer Daten den Ablauf von Innovationsprozessen rekonstruieren. Von einer solchen Arbeitsweise hat Günthermann kürzlich noch ein schönes Beispiel in seinem Kommentar zu den Tischsitten im Atlas der deutschen Volkskunde gegeben. Und schließlich kann man versuchen, den sozialen Raum der verschiedenen Gruppen und die Bedeutung der Grenzen für sie zu bestimmen. In den beiden letzten Fällen wird man bei Kulturraumforschung nicht nur an den geografischen, sondern an den sozialen Raum denken. Im letzten Fall, in dem die sozialpsychologischen Elemente betont werden, sind kulturelle Erscheinungen vor allem Fingerzeig für soziale Spannungen und kein Schlüssel zur Vergangenheit. Die Karte erfüllt dabei eine wichtige Funktion. Das Interesse für diese Art von Problemen ist eine logische Folge des Arbeitens mit Karten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war sehr gut, Kollege. Danke, Herr Lukacs. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für die Diskussion. Wir müssen sie verschieben auf den Nachmittag, denn das Protokoll erwartet uns um 12 Uhr pünktlich in der Halle für die Ansprache des Bundesministers für Kultur und Wissenschaft. Dazu haben wir noch fünf Minuten. Hoe geht es nun mit Ihnen, Maarten? Belazerd. Het is u aan te zien. Jan, ik ga naar het hotel, ik ga naar bed. Ik zal u verontschuldigen. Het beste met u. Hoe gaat het, Maarten? Slecht. Kan ik nog iets doen voor u? Dank je. Hoe laat is het? Het is half zes. Wij gaan nu naar Zijner. Zeg hem dat het me spijt maar dat ik er morgen weer ben. Ik zal het zeggen. Zal ik niet nog een pot thee voor u halen? Pot thee wil ik wel hebben. Dan haal ik een pot thee voor u. binnenkort nog weg? Ehm, ik moet nog een dag naar Münster. Hmm. Om, over mijn broodonderzoek. Maar ik bedoel, ga je nog met vakantie? Nee. Ik ga zes weken naar Indonesië om daar colleges te geven. Ik ben er. Hmm. Ik heb met het hoofdbureau afgesproken dat zij een voorlopige vervanger voor mevrouw Bavelaar zullen leveren. Mhm. Maar die man kan pas als ik al weg ben, dus die zul jij moeten inwerken. Wat mankeert Bavelaar eigenlijk? Ze moet geopereerd worden. Waarom? Dat weet ik niet. En die man, wie is dat? De verantwoordelijke man is eh, Smit, met DT, hoofd van de afdeling Financiën. Die man die wij krijgen heet De Rook. De Rook? Hmm. En ehm D? Pandé? Pandé? Wat gebeurt er met Pandé? Niets, die werkt dan gewoon onder de rook. Je vindt niet dat hij Bavelaar kan vervangen? Nee, uitgesloten. Eh, en het afscheid van de Vries? dan ben ik alweer terug. Heb je eigenlijk al besloten wat je met zijn opvolging doet? Ik heb besloten hem niet te vervangen. Hm. Iets anders, die uh, werkgroep Zelfevaluatie Instituten die het vorig jaar is ingesteld heeft verslag uitgebracht. De conclusie is dat vergelijking op grond van het evaluatieformulier onmogelijk is, zoals te voorspellen was. Hm, je kunt het houden. En dan nog iets, ik heb een afspraak gemaakt met het departement. Volgende week dinsdag komt hier iemand om over de personeelsbeoordeling te praten tien uur. Met iedereen? Nou, met de hoofden. Kloosterman is er niet bij, want eh, die heeft geen personeel. Dat was het? Dat was het. Met Koning? Met Jalling. Jalling. Heb jij gehoord dat die arme Willy nu ook al dood is? Wie is Willy? De broekaire. De broekaire? Die heb ik net nog gezien. Dat dacht ik wel, maar jij noemt de mensen natuurlijk zo lang mogelijk bij hun achternaam. Dat zou zijn, ja. Wat heeft hij gehad? Hartverlamming. Ik vind de vrouw we zo erg, vind je niet? Ja. Ken je dat? Niet dat ik weet. Nou, dan wens ik je geluk, want het is een secret van een wijf. Hij zag er de laatste keer inderdaad belazerd uit. Hoe gaat het met jou? Eh, goed. Eh, met jou ook? Slecht. Ik kan bijna niet meer lopen. Wat heb je dan? Niet aan mijn rug. Ja, niet wat jij nu denkt hoor. Geen ruggenmerktering. <laughs> nee, een verkromming. Hoe kom je daar nou aan? jij je natuurlijk niet voorstellen, want jij schrijft niet. Eh, eh, of bijna niet. Maar het schijnt te kunnen. En is dat pijnlijk? Verschrikkelijk. Ik kan soms wel gillen van de pijn. Dus je mag wel een beetje lief tegen me zijn, want zo lang zal het niet meer duren. Dat is treurig. Ik hoor dat je bezig bent aan een geschiedenis van het vak voor Noord-Nuut. Ja. Dan heb je eindelijk eens de gelegenheid om eens iets aardigs over me te schrijven. Dat zal ik zeker doen. Want eigenlijk hadden ze het natuurlijk aan mij moeten vragen. God bewaar ons. <laughs> <laughs> Zie je wel? Als je het goed vindt, ga ik nu weer aan mijn werk. Tenzij je nog iets hebt. Nee, ik leg al neer. Ik bel je nog wel eens. Graag. Dag, hè. Kusje. Dag. Gert, ik vind je bespreking van het boek van Blazer uitstekend. Beknopt, maar ter zake. Ja, vernietigend. Ja. <laughs> Kan niet beter. Dus ik hoef daar niets aan te veranderen. Geen woord. Zo zie je dat je zo stom nog niet bent. Nee, stuur het maar rond. En vind jij het goed dat ik het ook aan Blazer laat lezen? Waarom? Nou, omdat jij je stuk toen ook aan die man uit Nijmegen hebt gestuurd. Maar dat was een artikel. Ja. Verwacht je er wat van? <laughs> Dat niet. Maar hij komt hier wel eens en misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Goed. Als je maar niet door hem laat bepraten. Nee, zal ik niet doen. Ik had Kipperman net aan de telefoon. Die wist dat ik bezig ben met een stuk over de geschiedenis van het vak. Uh-huh. Ik vind het niet erg, maar heeft een van jullie dat aan Blazer of Luzak verteld? Nee. Ik zeg nooit iets tegen die mannen. Jij ook niet, Frits? Huh? Kipperman had van iemand gehoord dat ik bezig ben aan een geschiedenis van het vak. Nee. Ik heb Luzak Wijn bij mijn bureau aangetroffen. Dat hij in de brieven stond te lezen. Dan heeft hij het van Luzak. Wat heb je gezegd? Dat dat niet voor hem bestemd was. En hoe reageerde hij toen? Hij lacht een beetje. Ik vertrouw die man voor geen cent. Hmm. Laatst trof ik hem aan bij de kast met afgelegde correspondentie. Denk je dat dat kwaad kan? Kwaad niet, maar ik vind dat je zoiets niet doet. Mensen die geen manieren hebben, zijn bedreigend. Antropologen deugen niet. We vroegen ons net af wat eigenlijk de zin is van een universitaire opleiding. Die heeft geen zin. Nee, tot die conclusie waren we ook al gekomen. Mm, wat was de aanleiding eigenlijk? Ze vinden dat ze te veel als kleine kinderen behandeld worden. Als kleine kinderen? Hm. Als je bent afgestudeerd, dan kun je toch zelf wel bepalen wat je schrijft? Als je medicijnen hebt gestudeerd, dan ben je nog geen internist. Ja, maar wat wij doen is toch zeker allemaal onzin? Tuurlijk is het allemaal onzin, maar dat betekent nog niet dat je je gang maar kunt gaan. Waarom eigenlijk niet? Als je voetbalt, dan pak je toch ook niet midden in een wedstrijd de bal met je handen op en ga je een beetje rugby spelen. Ik geloof dat jullie geen idee hebben hoe groot de kans is dat we straks worden opgeheven... als we niet verdomd duidelijk maken waar we voor staan. En wie bepaalt dat dan? Ten slotte bepaal ik dat. Dat doe ik niet voor mijn lol. Daar ben ik voor aangesteld. Maar ik luister wel naar jullie. En ik hou wel rekening mee wat jullie kunnen. Maar je kunt natuurlijk op iedere vergadering het beleid ter discussie stellen. Hm. Eh, brengt u haar maar boven. Mevrouw de Ridder komt eraan. Ook niet toevallig dat ze daar een vrouw voor nemen. Ze denken zeker dat ze het dan makkelijker door kunnen drukken. Ze is het hoofd van de afdeling personeelsbeoordeling. Weet je ook wat haar vooropleiding is? Nee. Een of andere maatschappelijk ze natuurlijk. Wat denk je dat het anders is? Ach, meneer. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, maar hier is mevrouw de Ridder voor u. Laat u mevrouw de Ridder maar binnen. U kunt naar binnen gaan. Balk. Mevrouw de Ridder. Mag ik u voorstellen, meneer De Rode, hoofd van de afdeling Volkstaal. De Rode. De Ridder. Meneer Koning, hoofd van de afdeling Volkscultuur. Koning. De Ridder. Meneer Rentjes, hoofd van de afdeling Volksnamen. Rentjes. Koos. Laat u zitten. Koos Rentjes. Wilt u koffie? Graag. Wilt u eh, vijf koffie op mijn kamer brengen? Dank u wel, meneer. Ik weet niet hoe u zich deze samenkomst hebt voorgesteld. We hebben alle vier de stukken gelezen, maar als u nog behoefte hebt aan een toelichting, dan zouden we daarmee kunnen beginnen. Als u de stukken gelezen hebt, dan kan ik ook wel meteen de vragen beantwoorden. Een vraag die in de instituutsraad werd gesteld toen dit stuk aan de orde kwam, was wat de relatie is tussen de handen zijnde bezuinigingsgronden van het departement en dit project. Ik neem aan dat die vraag u al meer gesteld is. Die vraag is inderdaad al meer gesteld. Dan zult u er ook wel een <laughs> antwoord op hebben. Er is geen enkele relatie.